Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft nieuwe sancties opgelegd aan Iran. Aanleiding is de constatering van de AIVD... dat Iran achter twee moorden zit in Nederland... in 2015 in Almere en in 2017 in Den Haag. Volgens de EU is Iran betrokken bij nog meer acties op Europees grondgebied... zoals vereidelde aanslagen in Denemarken en Frankrijk. De EU heeft sancties opgelegd aan het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid... en ook zijn de banktegoeden van twee verdachten bevroren. In Den Haag is aan het begin van de middag iemand op straat doodgeschoten. De straat in de Schilderswijk is afgezet met zwarte schermen... en over het lichaam is een tent van de recherche geplaatst. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. Iemand die zich kort na de schietpartij meldde op het politiebureau is aangehouden. Op welke manier die betrokken was, wordt onderzocht. Een vrouw van 65 uit Almere is veroordeeld tot een werkstraf voor fraude met AOW. Haar vader overleed in 2013, maar dat gaf ze nooit door aan de Sociale Verzekeringsbank. Die keerde daardoor onterecht 24.000 euro uit. De vrouw besteedde het AOW-geld aan kleding, boodschappen en vakanties. Ze moet in porties van 200 euro alles terugbetalen. Oorlogsveteraan Adriaan Dieleman uit Terneuzen heeft van minister Bijleveld van Defensie het mobilisatieoorlogskruis ontvangen. Dieleman is 99. Zijn kleinzoon had de onderscheiding voor hem aangevraagd. Het mobilisatieoorlogskruis wordt jaarlijks tientallen keren postuum uitgereikt, maar bijna nooit aan een nog levende veteraan. Het weer, een vrij krachtige noordwestenwind. Aan zee is de wind hard tot stormachtig. Verder wisselend bewolkt en er zijn buien. Vanavond minder wind en regen. Morgen vrijwel overal droog, af en toe zon en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is begonnen, maar echt druk is het nog niet. Op de A4 Amsterdam-Den Haag verlies je een paar minuten... in het langzaam rijdende verkeer tussen Hoofddorp en Hoogmade.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 Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij achteraan. Stan.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 都烦。 dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Gracias. www.zfmzandvoort.nl You. do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 this, getting sharp with the flow. We took a BG swoop and broke it down like Gecko. A disco link that deeper, cause we gotta get with the fever, fever, fever.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 time.